Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De doodzware aardbeving in het zuidoosten van Turkije is opgelopen tot meer dan 100. Er zijn minstens 400 vermisten en honderden gewonden. De afgelopen avond was er ook een zware naschok bij Van, de stad waar het epicentrum van de aardbeving lag. Reddingswerkers zoeken met man en macht naar overlevenden tussen de ingestorte gebouwen. Het Turkse Geologisch Instituut denkt dat het dodental kan oplopen naar 500 tot 1000. Veel landen hebben Turkije hulp aangeboden, onder meer Israël. De relatie tussen Turkije en Israël is gespannen sinds de Israëlische aanval op een Turks schip dat hulpgoederen wilde brengen naar de Gazastrook. De president van Argentinië is zo goed als zeker herkozen. Volgens een exit poll kreeg de centrumlinkse Cristina Fernandez de Kirchner 55% van de stemmen en is, dus er, en is er dus geen tweede ronde nodig. De 58-jarige Fernandez de Kirchner is vooral populair door de economische groei in Argentinië. Ze is de eerste vrouwelijke president in Latijns-Amerika die is herkozen. In 2007 volgde ze haar man op als president. Bij de parlementsverkiezingen in Zwitserland heeft de populistische Volkspartij voor het eerst in jaren een slecht resultaat geboekt. De rechtsconservatieve anti-immigratiepartij kreeg tegen alle verwachtingen in minder stemmen dan vier jaar geleden. De Volkspartij komt uit op ruim 25% van de stemmen tegen bijna 29% in 2007. Het blijft de grootste partij in Zwitserland, maar het is voor het eerst dat de groei is gestopt. Dat is onder meer het gevolg van de oprichting van een nieuwe partij die een afsplitsing is van de Volkspartij. Tweede en derde partij in Zwitserland zijn de Sociaaldemocraten en de Liberalen. Het weer helder en zo'n 3 graden in het binnenland mogelijk vorst aan de grond. Overdag volop zon, het wordt 12 graden, maar door de stevige zuidoostenwind voelt het frisser aan.